De officier van justitie vertelde dat Lisa na de eerste aanval 112 belde. Let op, het is een indringend verhaal. Lisa vertelt aan de centralist onder meer dat ze door iemand ineens het gras in werd gefietst dat ze was geslagen en in de sloot was geduwd. Tijdens het gesprek begint Lisa ineens heel hard te gillen. En roept ze onder meer: Nee, help me, help, stop alsjeblieft. Dan lijkt ze kort daarna niet meer in staat om te spreken. En even later is ze helemaal niet meer te horen. Het OM is ervan overtuigd dat Lisa twee keer door dezelfde man is aangevallen. Justitie zegt veel bewijs tegen hem te hebben... maar heeft zijn identiteit nog steeds niet kunnen vaststellen. De Tweede Kamer wil de invloed van de minister op het Openbaar Ministerie wegnemen. De minister kan nu zeggen of iemand wel of niet vervolgd moet worden. Die macht kan ook misbruikt worden en dat is niet goed voor de democratie, zeggen Kamerleden. Vanmiddag wordt erover gestemd. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht over en weer beschoten. Rusland vuurde 22 raketten en ruim 400 drones af. In Kiev kwamen zes mensen om het leven. Oekraïne bestookte Russische flats, bedrijven en een kleuterschool. Zeker drie mensen kwamen daarom. En een opvallend verhaal uit Italië. Daar heeft een man jarenlang stiekem het pensioen van zijn overleden de moeder geïnt. Toen hij het geld dreigde mis te lopen toen zijn ID verliep, bedacht de man een plan. Hij verkleedde zich als zijn moeder, deed lippenstift op en een parelketting om... maar hij werd gesnapt door een medewerker van de gemeente. Zijn lage stemgeluid, dikke nek en handen zagen er niet uit... alsof ze van een vrouw van 85 waren. De man zou, tienduizenden, met, zou voor tienduizenden euro's gefraudeerd hebben. Hij moet dan ook voor de rechter komen. Het weer, de mist is overal weggetrokken. Vanmiddag wisselen zon, wolken en een enkele bui elkaar af. En het wordt 6 tot 8 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat nog file bij Amstelveen Stadshart 3 kilometer met 10 minuten vertraging.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 You got me smiling all the time. The face you see is not really mine. The game is up, my friend. I'm crazy. van Zandvoort. Dit is ZFM. call. Visions of swastikas in my head. everything you are. You know, I'll give you television. I'll give you eyes of blue. I'll give you a man who wants to rule the world. And when I get excited ZFM. ZFM. Uit Zandvoort. ZFM. about it. van Zandvoort. Dit is ZFM. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 In Abu Dhabi praten Amerikaanse en Russische vertegenwoordigers over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Die gesprekken volgen op de gesprekken tussen Oekraïense en Amerikaanse delegaties over het 28-puntenplan van Trump. En in Drenthe is tijdens de ochtendspit een man van 23 omgekomen. Hij botste met zijn bestelbus tegen een boom. Volgens getuigen was het mistig. Het weer nog, vanmiddag afwisselend zon en wolken bij soms een, en soms een bui. Het wordt een graad of 7. Dit is ZFM. Mm, mm, mm.